krijgt Noord-Brabant nu ook een Maxima-kanaal, de nieuwe waterweg om de... Het Maxima-kanaal wordt 8 kilometer lang en komt tussen Den Dungen en de Maas te liggen, parallel aan de snelweg A2. Door de aanleg hoeven schepen vanaf volgend jaar niet meer over de Zuid-Willemsvaart door de binnenvaart van Den Bosch te, binnenstad van Den Bosch te varen. Het energieakkoord leidt tot een welvaartsverlies van 6 miljard euro. Ook levert het akkoord niet het beloofde aantal banen op. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw op basis van doorrekeningen. Het verlies van 6 miljard euro komt vooral door windparken op zee, zegt de directeur van het EIB van Hoek. Die moeten worden gesubsidieerd en dat kost geld. Uiteindelijk betalen de consumenten of bedrijven de rekening, denkt het EIB. Op 6 september tekent het kabinet, milieuorganisaties, vakbonden, werkgevers en tientallen andere organisaties het Nationaal Energieakkoord. Bij een aanslag op een legerbasis in Jemen zijn 30 tot 40 doden gevallen. Buiten de basis ontploft een bom midden in een groep militairen. Een tweede bom explodeerde op de legerbasis zelf. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist... maar volgens militaire bronnen in Jemen zit de een afdeling van Al-Qaeda erachter.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 Tot zover de verkeersinformatie de 4 miljoen leden van de ANWB... hebben het allemaal wel eens. Iets klopt er niet aan je auto. Gelukkig kunnen we nu ook bij twijfel de Wegenwacht bellen. Ze geven advies. En als het nodig is, komen ze naar je toe.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 So I dare watch and wait for you to salute and chew did pimp. Not many women can refuse did pimp, and I'm a nice guy, but don't get it confused. Shake it up. Do it like it hurt, like it hurt.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 Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. De prijzen van koopwoningen lagen in augustus op hetzelfde niveau als begin 2003. Ten opzichte van de piek in augustus 2008 daalden de prijzen met 20 Het CBS kwam ook met cijfers over de consumptie van Nederlandse huishoudens. De krimp neemt iets af. Bij een brand op een booreiland in de Botlek Rotterdam zijn drie mensen gewond geraakt. Twee medewerkers hebben brandwonden, de derde heeft rook ingeademd. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen van de drie zijn. Het eiland lag voor onderhoud in een dok bij scheepswerf Keppel voor Olmen. Het zou een Noors